Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opnieuw is bij Suriname op zee een grote olievondst gedaan. Het veld ligt ongeveer 150 kilometer uit de kust... niet ver van de plek waar in januari al veel olie werd gevonden. Er zijn mogelijk wel 50 putten te boren... zegt de directeur van het Surinaamse staatsoliebedrijf. De vondst is gedaan door het Amerikaanse olieconcern Apache... in samenwerking met het Franse Total... maar ook Suriname zal van de opbrengst profiteren. President Bouterse spreekt van een geweldig cadeau tijdens de coronacrisis. Het gaat volgens hem om heel veel geld voor een klein land. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de eerste olie aan land komt. President Trump heeft zijn minister van Volksgezondheid opgedragen... om de zogeheten Defense Production Act in werking te stellen. Die wet maakt het mogelijk om in Amerika geproduceerde medische apparatuur te vorderen... en om de productie van apparaten en onderdelen te versnellen. De beslissing van Trump moet voorkomen dat zes bedrijven, waaronder Philips... zonder materiaal komen te zitten... Een woordvoerder van Philips zei vorige week zich zorgen te maken over de wet... omdat apparaten die bestemd zijn voor Europa mogelijk in Amerika blijven. Het is onduidelijk of dat nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Het voortijdig beëindigen van voetbalcompetities kan gevolgen hebben voor de verdeling van de tickets voor Europese toernooien, waarschuwen de UEFA en andere Europese voetbalorganisaties. Ze dringen er bij de nationale bonden op aan om de mogelijkheid open te houden om de competities uit te spelen. Anders is onduidelijk of clubs wel voldoen aan de criteria om mee te doen aan bijvoorbeeld de Champions League. In Nederland overleggen de KNVB en de Eredivisie dinsdag met elkaar. Zeker zeven clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, willen de competitie niet meer hervatten. Feyenoord vindt het nog te vroeg voor een besluit. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog.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 gitu gitu Yeah, Grand Electro. Caché de retour. C'est de retour. see you shine in the night like the diamond you are I'm broken in pieces. Got a war in the of my heart. Now I can see it. It's time to pack it up and fold the I not to need it, but reality kicks hard when hearts stop beating.